Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In het impeachmentproces tegen oud-president Trump worden toch geen getuigen opgeroepen. Dat hebben de Democraten en Republikeinen in de Amerikaanse Senaat afgesproken. De Democraten wilden getuigen horen om aan te kunnen tonen dat Trump niets deed om zijn aanhangers die het kapitool bestormden te kalmeren of terug te roepen. De Republikeinen kondigden daarop aan dat zij wel 100 getuigenverklaringen wilden hebben. De procedure zou daardoor lang duren en het overige werk van de Senaat wekenlang stilleggen. Verwacht wordt dat de Senaat Trump niet zal veroordelen. De huisartsenposten in Friesland zijn vandaag overbelast geraakt door de vele ongelukken op het ijs. Alle vijf posten in de provincie waren in de loop van de dag nauwelijks meer te bereiken. De artsen zagen veel gebroken polsen, snijwonden en hersenschuddingen. Meestal het gevolg van een valpartij op het ijs. De Friese dokterswacht riep op om niet meer te bellen, behalve bij ernstige verwondingen. Ook het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht meldde extreme drukte door schaatsongelukken. In Lelystad is zelfs een speciale fracturenpolie geopend de oostkust van Japan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Het epicentrum was zo'n 90 kilometer uit de kust van de prefectuur Fukushima. De beving was te voelen tot in Tokio, zo'n 250 kilometer verderop. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In 2011 werd Fukushima getroffen door een hele zware aardbeving met een kracht van 9. Daarbij ontstond een tsunami en raakte een aantal reactoren van de kerncentrale ernstig beschadigd. Deze keer was er geen sprake van een vloedgolf bij Kornhorn in Groningen is een sportvliegtuigje neergestort. De enige inzittende kwam om het leven. Het toestel kwam rond drie uur vanmiddag in de problemen boven het dorp. De piloot zou hebben geprobeerd een noodlanding te maken... maar raakte eerst een boom en stortte toen neer in een weiland. Het weer vanavond en vannacht helder. Met een stevige zuidoostenwind koelt het snel af naar min 6 tot min 11 graden. Morgen toenemende bewolking, maar droog. Het wordt 0 graden in het noorden tot 5 graden in het zuiden.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 van ZFM. and I don't mind if I can't decide, baby. Ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk Mij is zo ver van huis Ze is mijn zogenaamde goud liever kwijt dan rijk Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk Het is winter zo geen meter vooruit als die steenmeel.